Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic hangt nu zelf een celstraf boven het hoofd. Oud-luitenant-kolonel Rutte wil het Joegoslavië-tribunaal geen inzage geven in zijn dagboeken uit Srebrenica. Dat wordt door de rechters gezien als tegenwerking van het tribunaal. Daarop staat maximaal zeven jaar cel en een geldboete van 100.000 euro. De militair hield tijdens zijn verblijf in de moslimenclave een dagboek bij. Rutte heeft tijdens de zitting van het tribunaal gezegd dat hij dat boek heeft gebruikt om zijn geheugen op te frissen. Karadzic wil nu dat het dagboek bij het dossier wordt gevoegd, maar Rutte beschouwt zijn dagboek als privé. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in Financial Times schrijft hij dat de belangrijkste reden is dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Daarnaast zijn bezuinigingen volgens hem niet de handigste methode om gaten te dichten. Het effectiefst is volgens hem om bestaande belastingen te verhogen. Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland werken moeten volgens Nederlandse wetgeving worden betaald. Dat zegt minister Kamp. Hij wil een eind maken aan constructies waarbij Oost-Europeanen loon krijgen op het niveau van het land van herkomst. Zo komen er boetes tot 24.000 euro en kan een bedrijf zelfs worden gesloten. Ook wil hij dat werknemers altijd in dienst zijn van de opdrachtgever. Hij onderzoekt de mogelijkheden daarvoor. Israël heeft weer een ambassadeur in Egypte. Vertegenwoordiger werd in Cairo verwelkomd met een speciale ceremonie. Israël hoopt dat de banden met Egypte blijven zoals ze waren voor het vertrek van president Mubarak. Mubarak hield tevreden met Israël in stand, maar het is onduidelijk in hoeverre het nieuwe bewind dat ook zal doen. De moslimbroederschap, een van de grootste politieke partijen in Egypte, heeft zich geregeld kritisch uitgelaten over het vredesverdrag uit 1979 tussen Israël en Egypte. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen. Smiddags droog, het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er vinden wel snelheidscontrole plaats op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn.